Ook zou er bij de borrels te veel worden gedronken en is de conclusie dat er sprake is van falend leiderschap. De Britse premier belooft dat aan te pakken. We are making changes now to the way Downing Street and the Cabinet Office run, so that we can get on with the job, the job I was elected to do, Mr. Speaker, and the job that this government was elected to do. Hij zegt dus dat hij dingen gaat veranderen, dat hij wil aanblijven. Maar of dat ook gebeurt is allemaal nog niet duidelijk. Ook zijn nog niet alle details uit het rapport bekend, want er loopt ook nog een politieonderzoek. Ruim 330.000 mensen hebben afgelopen week een afspraak gemaakt bij testen voor toegang. Vooral zaterdag was het druk. De meeste mensen deden een test om weer naar de kroeg of een restaurant te gaan. Ook bij de GGD was het erg druk. Vorige week werden voor het eerst in de pandemie meer dan een miljoen tests afgenomen. Een vrouw uit Almelo is ernstig gewond geraakt nadat ze werd gebeten door een loslopende hond. Het dier viel gisteren op straat meerdere mensen aan. Zowel de hond als zijn baasje zijn nog niet gevonden. De politie roept mensen die iets hebben gezien of gehoord op zich te melden. Het is voor BOA's niet te doen om de coronaregels te handhaven met carnaval, zegt de vakbond. Als ze mensenmassa's op anderhalve meter afstand moeten houden... is hun eigen veiligheid in gevaar, zegt de bond. Ze geven twee opties, carnaval opnieuw uitstellen... of het feest door laten gaan zonder de afstandsregel. Minister Jessil Gus overlegt vanavond met burgemeesters van carnavalsgemeenten over de mogelijkheden. Volgens mij weten we twee dingen. Dat er maatregelen staan, dat mensen graag carnaval willen vieren. En nu gaan we kijken hoe we dat eh, kunnen combineren en wat voor ideeën de burgemeesters eh, daarbij hebben. Burgemeesters zijn ook bang dat afstand houden niet echt te handhaven is. En dan nog het weer. Storm Corrie is aardig gaan liggen, maar het kan nog steeds flink waaien. De wind gaat pas vanavond echt liggen. Morgen een rustigere dag, af en toe wat regen en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij Boekelermeer. 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En er rijden bussen tussen Haarlem en Leiden in plaats van treinen. Dat komt door een beschadigde bovenleiding.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 stopped me dead while I was passing by de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt ruim 56,5 miljoen euro aan extra steun voor de cultuursector. Staatssecretaris Oesloe heeft dat besloten... omdat er nog altijd beperkingen gelden voor het aantal mensen in de zaal... en vanwege de verplichte sluitingstijd van 10 uur s avonds. In Duitsland is een 38-jarige verdachte aangehouden... in verband met de twee doodgeschoten agenten. De man zou hebben geschoten toen zij de auto waarin hij zat controleerde. De politie zoekt nog naar andere verdachten. En de Britse oppositie neemt geen genoegen met de excuses van premier Johnson... voor de lockdownfeestjes en eisen aftreden. Onduidelijk is nog of zijn eigen partij Johnson blijft steunen. Het weer, de wind neemt de komende uren verder af. Temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen rustiger, af en toe regen en maximaal 10 graden. with you. Yo, I wanna get with you. Tell me, is that much to ask for? Nothing more than a spare minute. I got time if you wanna get with it. Whatever you want, I'll get it. I got cash, now help me spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing. Until it's through, I wanna get with you. I wanna side Skittling my heart go free and dive in line Cause love and heartbreak, they walk within line Yeah, nobody can love me like you But that means you got the power to hurt me too who's handsome and strong. He's living in a real world, but never ever treats me wrong. And when he's lying beside me, his dreams are like mine. In my fantasy world he's a very different, so divine. Wanna be with somebody, somebody like you.